Mark Visser met het NOS-journaal. De wedstrijd van Oranje Tini is het best bekeken tv-programma ooit in Nederland. Ruim 9 miljoen mensen zagen Oranje afgelopen nacht verliezen van Argentinië. Cijfers gaan over de mensen die thuis keken. De fans die de wedstrijd in de kroeg zagen of op een groot scherm zijn dus niet meegerekend. Het vorige record komt uit 2010. Toen keken gemiddeld 8,5 miljoen mensen naar de WK-finale van Nederland tegen Spanje. Argentinië versloeg Oranje gisteravond met strafschoppen. Nederland speelt zaterdag tegen Brazilië om de derde plaats. De finale is zondag. Argentinië speelt dan tegen Duitsland. Het Israëlische leger heeft ook vannacht weer doelen aangevallen in de Gazastrook. Bij een aanval van de kust van het Palestijns gebied kwamen zes mensen om het leven. Hamas blijft Israël op zijn beurt bestoken met raketten. Vanuit de Gazastrook werden vijf raketten afgevuurd op Tel Aviv. En die zijn allemaal onderschept door de Israëlische luchtafweer. Israël zegt dat het leger de afgelopen dagen 750 doelen heeft beschoten... waaronder raketinstallaties en huizen van Hamas-leiders. Oud-ploegleider Kees Priem van de wielerploeg TVM heeft in 1998 onterecht vastgezeten voor betrokkenheid bij een dopingtransport. Dat zeggen oud-wielrenners Jeroen Blijlevens en Bart Voskamp in het programma Andere Tijden Sport, dat vanavond wordt uitgezonden. In maart 1998 werd een vrachtwagen van TVM aangehouden met 104 ampullen EPO. Toen de fonds tijdens de Tour de France van dat jaar naar buiten kwam, werd onder andere ploegleider Priem gearresteerd. Hij zat enkele weken vast en werd er later in Frankrijk voor veroordeeld. In Andere Tijden Sport zeggen Blijlevens en Voskamp dat de EPO onder meer voor hem bedoeld was. Kees Priem wist volgens de oudrenners van niets. Het weer vanochtend flink zonnig. Alleen in het zuidoosten is er eerst nog wat bewolking. Verder overal droog. Geleidelijk raakt het overal bewolkt. En in de loop van de middag is er al van het binnenland dan weer een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 25 tot 29 graden.